Drie uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Er komt een onderzoek van de inspectie naar sterfgevallen in een Rotterdams verpleeghuis. Gisteravond schreef NRC dat bijna de helft van de bewoners van een afdeling voor dementerende ouderen in het verpleeghuis De Leeuwenhoek is overleden. Het gebeurde de afgelopen drie weken. Ze zijn vermoedelijk allemaal overleden aan corona. Het gaat volgens de krant om zo'n 15 mensen en bijna dagelijks komen er nieuwe sterfgevallen bij. Wie samen wil fietsen of wandelen moet veel meer afstand houden dan anderhalve meter. Dat zeggen onderzoekers van de universiteiten in Eindhoven en Leuven. De onderzoekers simuleerden de vrijgekomen speekseldeeltjes van iemand die hoest. En daaruit bleek dat de wolk van druppeltjes tijdens het wandelen of joggen in de lucht blijft hangen. Wie daar anderhalve meter achteraan loopt in de zogenoemde slipstream... ademt de druppeltjes dan alsnog in. Volgens de onderzoekers moeten mensen tijdens het wandelen zeker 4 à 5 meter afstand houden. Het aantal geregistreerde sterfgevallen in Nederland door het coronavirus... is de afgelopen dag toegenomen met 148, heeft het RIVM gemeld. Dat is één meer dan gisteren, toen werden 147 sterfgevallen gemeld. In totaal zijn er in Nederland nu volgens de officiële cijfers... bijna 2400 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Het aantal ziekenhuisopnames steeg met 237, dat zijn er minder dan gisteren. De laatste keer dat het aantal onder de 250 lag was op 23 maart. In totaal liggen nu bijna 8000 mensen in het ziekenhuis of hebben erin gelegen. In de VS hebben in de afgelopen drie weken meer dan 16 miljoen mensen hun baan verloren. Dat zijn 1 op de 10 werknemers in het land. Vorige week vroegen meer dan 6 miljoen mensen een werkloosheidsuitkering aan. Er wordt verwacht dat de komende tijd de werkloosheid in de Verenigde Staten nog verder gaat stijgen. Het weer, zonnig, maar ook wolkenvelden.